op het Franse deel van het eiland. Op de eerste beelden op Twitter is ook te zien dat daken van huizen zijn weggeblazen. Irma is nu al meer dan 24 uur een orkaan van de zwaarste categorie. Op sommige plaatsen zijn windsnelheden van meer dan 350 km per uur gemeten. Over slachtoffers is nog niets bekend. De orkaan komt ook over Saba en Sint-Eustatius. Op dat laatste eiland is de piek inmiddels voorbij. De mariniers die in 1977 betrokken waren bij de bevrijdingsactie van de trein bij de Punt... worden tijdens hun verhoor over twee weken bij de rechtbank volledig afgeschermd voor de buitenwereld. De rechtbank wil zo voorkomen dat hun identiteit bekend wordt. De mariniers en hun commandanten worden als getuigen gehoord in de civiele procedure die nabestaanden van twee omgekomen Molukse kapers tegen de staat hebben aangespannen. Volgens de nabestaanden is er bij de bestorming van de terrein onnodig veel geweld gebruikt en zijn de kapers geëxecuteerd terwijl ze al uitgeschakeld waren. Het Syrische regime zit achter de gifgasaanval op Gaan Sheikhoun. Onderzoekers van de Verenigde Naties hebben dat vastgesteld. In de plaats vielen in april zeker 83 doden bij een aanval met het verboden gifgas sarin. Daarnaast hebben volgens de VN de strijdkrachten van het regime ook tientallen andere aanvallen uitgevoerd met chemische wapens. De SP gaat zo snel mogelijk een motie indienen in de Tweede Kamer... om ervoor te zorgen dat het eigen risico niet omhoog gaat. Volgens Haagse bronnen wordt het eigen risico volgend jaar verhoogd naar 400 euro. De SP is daar fel tegen. Fractievoorzitter Roemer zei in het radioprogramma De Ochtend... dat zieke mensen nu de rekening krijgen, terwijl ze er niets aan kunnen doen. De onderhandelaars voor een nieuw kabinet zouden een verhoging nog tegen kunnen houden... maar die willen daar niets over kwijt. Het weer vanmiddag geregeld zon en zo'n 18 graden. Morgen eerst nog droog, maar laat de kans op een bui. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A7 Zaandam richting Horen staat tussen Het Zaandam en afrit Weide-Wormer...